morgenochtend, waardoor veel treinen niet zullen rijden. Door de acties zitten veel benzinestations zonder brandstof. De betogers zijn tegen het regeringsvoornemen om de pensioenleeftijd te verhogen van 60 tot 62. Het weer vannacht koelt het op de meeste plaatsen af tot rond het vriespunt.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 Deeply hot, hot for the curves you got. Deeply dippy about the fun we had. Deeply mad, mad for the fun we had. Oh, my love, I can't make head nor tail of passion. Oh, my love. Let's set sail for seas of passion now. Hip hip the way you walk. A contact sport. Let the neighbors talk. Deeply dippy, I'm your Superman. I'll explain. You're my lowest lane. Oh, my love. I can't make head nor tail of passion. Oh, my love. Let's set sail for seas of passion. sleepy Spanish eyes, Sierra smile, legs that go on for miles. sail for seas of passion. Oh, my love, I can't make head nor tail of passion. Oh, my love, so let's set sail for seas of passion now. taking a hike to the sea.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 Annemarie Rozing met het NOS journaal. Door een staking bij de Belgische spoorwegen ligt het treinverkeer van Nederland naar België en Frankrijk vandaag stil. In Nederland vertrekken vandaag geen Thalys en Eurostar treinen naar het zuiden. De Belgische spoorwegstaking begon gisteravond laat en duurt 24 uur. Het is een protest tegen een reorganisatie in het Belgische goederenvervoer, die honderden banen zou kosten. Het is de bedoeling dat de Thalys en Eurostar morgen weer rijden, maar er worden dan wel vertragingen verwacht. Israël is bezig met een nieuwe poging om de ontvoerde militair Gilad Shalit vrij te krijgen. Shalit wordt al vier jaar vastgehouden door de Palestijnse groepering Hamas. De onderhandelingen hebben maandenlang stilgelegen. Premier Netanyahu zegt dat er sinds enkele weken weer met Hamas wordt onderhandeld over een gevangenenruil. Shalit zou moeten worden geruild tegen honderden gevangen Palestijnen. Een Duitser bemiddelt tussen de partijen, want Israël en Hamas hebben geen rechtstreeks contact. Israël is bereid duizend gevangenen vrij te laten, maar daarbij ontbreken bepaalde kopstukken die Hamas vrij wil hebben. De vader van Shalit is pessimistisch over de gesprekken. Volgens hem is Netanyahu niet bereid Hamas tegemoet te komen en wordt er alleen voor de vorm gepraat. Duizenden vrouwen hebben in Congo gedemonstreerd tegen verkrachtingen. Ze hielden een protestmars die werd aangevoerd door de vrouw van president Kabila. In het oosten van Congo vechten rebellengroepen tegen het leger. Volgens de VN zijn in dat gebied zeker 15.000